Levy Levi van Eck met het NOS-journaal. Donald Trump moet nog eens 83 miljoen dollar betalen aan schrijfster E. Jean Carroll vanwege smaad. Dat heeft de jury besloten in de smaadzaak die zij tegen hem aanspande. Trump deed jarenlang denigerende uitspraken over Carroll... nadat zij hem had beschuldigd van verkrachting. De oud-president gaat in beroep. Hij spreekt van een heksenjacht. Het Amerikaanse leger zegt dat het een raket van de Houthis in Jemen heeft vernietigd. De raket stond gericht op de Rode Zee en was volgens het leger klaar om te worden gelanceerd. Eerder voerden Houthi-strijders een raketaanval uit op een olietanker in de Golf van Aden. Daardoor brak brand uit op het schip. De bemanning van de tanker raakte niet gewond. De Houthis vallen geregeld schepen aan uit solidariteit met de Palestijnen. Vanwege de beschietingen voerden de VS en het Verenigd Koninkrijk een aantal tegenaanvallen uit op Houthi-doelen in Jemen. Charles Michel maakt zijn termijn als voorzitter van de Europese Raad toch af. Onlangs kondigde de Belg aan dat hij eerder zou stoppen als EU-president... omdat hij een zetel in het Europees parlement wilde. Hij kreeg veel kritiek op dat besluit. Michel zegt nu niet te willen dat de ophef de Europese Raad schaadt... en is daarom toch niet verkiesbaar bij de Europese parlementsverkiezingen. In Italië heeft een voormalige herder 33 jaar onterecht in de gevangenis gezeten... voor een drievoudige moord... De 58-jarige man is vrijgesproken. Het Hof van Beroep in Rome heeft zijn levenslange gevangenisstraf vernietigd... met de verklaring dat de herder de misdaad niet had gepleegd. De man zat sinds 1991 in de cel voor het doodschieten van een schapenboer... diens zoon en een andere herder op Sardinië. Hij heeft altijd gezegd dat hij onschuldig was. Het weer, het is helder en de temperatuur liggen rond het vriespunt. Overdag is het droog met flink wat zon. Later op de dag trekken wel wat sluierwolken over het land.